Zijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook grote Nederlandse bedrijven zetten minder in op het gebied van diversiteit en gelijkheid. Zo schrapte ASML, Arcadis en Philips al een bonus voor een minimum aantal vrouwen binnen de organisatie. Het heeft volgens deze onderzoekers alles te maken met president Trump. Nou ja, dit is gewoon wetgeving die in Amerika nu geldt. Daar moet je als bedrijf aan voldoen. En als je dat niet doet, ja, dan kun je zelfs strafrechtelijk eh, vervolgd worden of een boete opgelegd krijgen. Dus er is geen keus voor veel Nederlandse bedrijven met dochters in Amerika of die Amerikaanse overheidsinstanties als eh, klant hebben. De bedrijven kiezen ervoor om in Nederland zelf wel een divers beleid te houden. Dat geldt dus alleen voor de Amerikaanse dochterbedrijven. Max Verstappen krijgt een nieuwe teambaas. De oude Christian Horner is ontslagen bij Red Bull. Hij was er al 20 jaar de baas. Waarom hij nu is weggestuurd is niet duidelijk. Begin vorig jaar werd hij door een vrouwelijke medewerker beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En ook vallen de resultaten van Red Bull de laatste tijd tegen. Horner wordt opgevolgd door Laurent McKee. Die overkomt van het kleine zusje van Red Bull, Racing Bulls. En twee wurgslangen die gisteren bij een glasbak in Zoutelanden werden gevonden... worden opgevangen door Noah van 16. Ze kreeg een berichtje met de vraag of zij voor de reptielen wil zorgen. Vertelt ze bij Omroep Zeeland. Toen eh, zijn ze met de ambulance naar ons toegekomen... hebben ze de slang gebracht en meteen gevoerd en eh, gedronken. Hoe gaat het met ze? Ja, wel goed. Wel een beetje eh, natuurlijk gestrest, maar het komt wel goed. Mogen ze je nou de volgende keer weer bellen, mochten ze een slang vinden? Ja, ik vind van wel. altijd. Ja, voorlopig blijven de twee slangen bij Noah, tenzij de eigenaar zich meldt.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 Door de afsluiting van de A10 Zuid staat het weer vast op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A9 Alkmaar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC een kwartier op onthoud.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 Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got. Now all God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got. Now. to the top where the little bird sings and the melodies and the high notes ringing and the hood owl cries over everything and the blackbird disagrees. Singing in the nighttime, singing in the day when the little duck quacks and he's on his way and the otter hasn't got much to say and the porcupine talks to himself. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now. and the cats they take up the middle where the honeybee hums and the cricket fiddles, the donkey brays and the pony neighs, the old great badger sighs. Listen to the bass, it's the one on the bottom where the bullfrog croaks and the hippopotamus moans and groans with a big to do, and the old cow just goes moo. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher, some sing out. song everywhere by the ox and the fox and the grizzly bear, the dopey alligator and the hawk above, the sly old weasel and the turtle dove. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher, some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing high Some sing out loud the telephone just got a place in the low and out loud hands or anything they got now All creatures got a place in the choir Een hele goede middag luisteraars. Ja, weer live vanuit onze studio in Zandvoort na vier weken vakantie. Zweden, Noorwegen, fantastische landen. En natuurlijk verleden week een, eh, een hittegolf waardoor onze studio uitgevallen was. Eh, zijn we weer terug op het oude nest. En we gaan weer lekkere, lekkere muziek voor u draaien.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 Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt, telefoonnummer 5740330. 5740330. En afzeggen kan natuurlijk ook. Het kan ziek worden of het kan plotseling niet. Tot maandag, dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. En we gaan door met Caramia, Jay en de Americas. dat is een lekkere oudje. Blueberry Hill, that's domino. I found my thrill Afgelopen zondag zat ik op de tv te kijken... en toen zag ik ILO na, uh, langskomen. En dan dacht ik, dat wordt deze keer mijn 3 in 1. Electric Light Orchestra is een Britse rockgroep... die pop van de Beatles met strijkers en futuristische kunstbeelden vermengt. ILO was vooral succesvol in de jaren 1970 en 1980. ILO werd in 1971 in Birmingham opgericht door Roy Wood, Jeff Lynne en Beef Beaven en kwam voort uit The Move. De band gebruikte instrumenten als cello en viool om een klassieke geluid te krijgen. Roy Wood verliet de groep kort na het verschijnen van het debuutalbum The Light, The Light Orchestra. De qua geluid nog erg dichtbij dat van The Move staat. Dit album kwam in de Verenigde Staten per ongeluk uit onder de titel No Answer... als gevolg van een verkeerd begrepen telefoongesprek. Na het vertrek van Wood werd Lin de belangrijkste lid van de groep. En ik mag u vertellen, live was hij nog erg goed, die man. En ik heb gekozen voor u... Cat Get Out of My Head, Mr. Blue Sky... en samen met Olivia Newton-John... Xanadu. Veel plezier. ocean's dark. Oh, Blue Sky, please tell us why you had to Ja, dit was Melanie met Lay Down. Om de twee maanden organiseert Pluspunt het Verhalencafé. Een middag vol bijzondere verhalen van Zandvoortse bewoners. Steeds rond een aansprekend thema. Deze keer vertelt Billy Lord, Pluspunt-medewerker en kunstenaar... over zijn kleurrijke schilderijen die drag queens eren. Ontdek hoe zijn werk ontstond en waarom hij het nu in aanloop naar Zandvoort Pride on the Beach 2025 extra onder de aandacht wil brengen. De toegang is 2,50 inclusief koffie of thee en een koekje. Met de Zandvoortpas is het 1,80 euro. Aanmelden kan via 5740330, 5740330 of bij de balie van Pluspunt. De expositie is de hele maand juli te zien in de Blauwe Tram en Café School. Zondag 27 juli 2025 van 2 tot half 4. De blauwe tram, pluspunt locatiecentrum. En ik ga door met een oudje. Een hele mooie stem heeft deze man. Helaas is hij er niet meer, maar een van mijn favoriete countryzangers. Jim Rees met I Love You Because. I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all you gaan door met de Nederlandstalige hit.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 Uit Volendam, Mel and the Vincent's Future. Die heb ik voor u gekozen. Forever. I see your face on every corner of the street You look so friendly, so very sweet on TV and in every magazine. I know so much about you, but you don't know nothing about me. If there was a possibility to sit down for a while enjoy each other's company? Would you listen? Would you try to understand that you mean the world to me? fit senioren doen we in een ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterken je je spieren en maken je lichaam los en flexibeler. Docente Ines Volkers heeft jarenlang ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... zoals reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepel lichaam en een ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten met een kopje koffie en thee. Deze les is alleen voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kunt staan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. Elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. En het kost 3 euro per les, inclusief koffie, thee en afloop. Betaal ik er alleen met de pin. De eerste les, dat is een soort proefles en die is helemaal gratis. Aanmelden is zeker niet nodig. Goed, we gaan door met Late at Night, Maywood. zusjes Maywood. Ik ga door met een andere, een oudje, maar wel een lekker plaatje. Smokey Robinson in the Miracles. A Tears of a Clown. om iets nieuws te proberen, creatief bezig zijn en mensen te ontmoeten, doe mee aan Lang Leven de Kunst. Er starten binnenkort weer inspirerende cursussen en workshops zoals schilderen, boetseren, collage, glasfusing en smartphonefotografie. Je hebt geen ervaring nodig, maar het allerbelangrijkste, plezier staat voorop. En het is woensdag 24 juli en het is een open dag bij Pluspunt. Vlemingstraat 55. Maak kennis met de kunstenaars, ontdek het cursusaanbod en stel je vragen. Meer info en aanmelden plus.zandvoort.nl schuine streep lang leven de kunst 2025. Nou, alle reden om er lekker heen te gaan. Ik ga de volgende draaien, van Queen.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 Mesh. Ja, geweldig. En ik ga draaien Suicide is Painless. Through early morning fog I see Visions of the things to be the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say It green. goede serie altijd op de televisie. Heel erg leuk. Met eh, helikopters en eh, gewonden en al die toestanden. Dat was dan minder. Maar het was een hele leuke serie eromheen. Goed, dit ga, ik ga de laatste draaien van, deze, van dit eerste uur. Ik zie u graag weer terug straks. En het is eh, Black in the Water van Heaven.